Vijf uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Softwareondernemer John McAfee is in Guatemala gearresteerd. Hij zou illegaal het land zijn binnengekomen. McAfee wordt in het buurland Belize gezocht... in verband met de moord op zijn buurman. De steenrijke McAfee, bekend van de antivirussoftware, woont in Belize. Hij is al drie weken op de vlucht voor de autoriteiten. De politie van het Midden-Amerikaanse land heeft gezegd... dat McAfee geen verdachte is in de zaak... maar daar gelooft de ondernemer niets van. Het zoeken naar overlevenden van de aanvaring van een vrachtschip en een containerschip op de Noordzee is opgeschort. Volgens de kustwacht is de kans dat nu nog overlevenden worden gevonden vrijwel nihil. In de ochtend wordt de zoektocht hervat. Zeker vier mensen kwamen om bij de aanvaring, zeven mensen worden nog vermist. Het ongeluk vond plaats op zo'n 65 kilometer uit de kust van Zeeland. Dertien opvarenden zijn gered. Automobilisten in het noorden van het land hebben veel last van sneeuw en harde wind. In de drie noordelijke provincies wordt langzaam gereden... maar ook in andere delen van het land moeten automobilisten rekening houden... met gladheid door sneeuw, zo meldt de ANWB. De Nederlandse spoorwegen zetten vanwege de sneeuwval van en naar het noorden van het land minder treinen in tijdens de ochtendspits. Het spoorbedrijf raadt reizigers aan eerder van huis te gaan en voor vertrek op ns.nl te kijken voor een actueel reisadvies. De aangepaste dienstregeling geldt voorlopig tot 12 uur vanmiddag. In Rio de Janeiro is de Braziliaanse architect Oscar Niemeyer overleden. Niemeyer geldt als pionier van de moderne architectuur. Hij ontwierp opzienbarende gebouwen die soms meer op enorme beeldhouwwerken leken. Zijn belangrijkste leermeester was de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier. Niemeyer ontwierp tientallen gebouwen in de futuristische Braziliaanse hoofdstad Brasilia. Hij was 104 jaar oud. Het weer, af en toe een sneeuwbui, koelt af naar een paar graden onder nul. Overdag wolkenvelden, maar ook zon en er valt een enkele winterse bui. Het wordt 2 tot 5 graden. Vrijdag veel bewolking en veel sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Ik kan je betrouwbaar rond vertellen dat het zo niet voelt op dit vroege tijdstip Jong at Heart. Het is ruim zes minuten over vijf. Goedemorgen en van harte welkom. Wees een beetje voorzichtig als je de eerste voeten buiten zet. Het kan wel eens fataal worden, want misschien dat je onderuit gaat. Maar laat je niet ondersneeuwen deze dag. Wees een beetje voorzichtig voor je de weg op gaat. En hou de radio goed in de gaten. Een uurtje Vara op Radio 1. Blijf lekker luisteren. Het is het ochtendhumeur van Hubert Mol dat je verblijft. Het verhaal van Johnny en Mary. Uitgevogeld door Robert Palmer. 2003 overleden, 54 jaar geworden. Was in Parijs, hartstilstand. Had er een mooie cd gemaakt, een blue cd. Heeft er niet lang meer van kunnen genieten. Cd'tje ligt al wat te gooien te grabbel voor 4 euro. Misschien nog wel goedkoper. Weinig aandacht aan geschonken. De volgende cd kon ik blindelings pakken. Dat is niet zo verwonderlijk, want het staat er in braille op. Raoul Midon is namelijk blind. Dit is hem met State of Mind en State of Mind. Used to sit and worry about the future. Worrying about the future don't change the past. Used to think tomorrow would be better. But now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reason why I stand. Took some time to realize that I am be happy and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy. Ride the winds and climb, cause it's all a state of mind. It's all a state of mind. Yeah, it's all a state of mind. Wake up in the morning and I turn the pages. Don't understand what's going down Everybody's acting so outrageous. It's gonna take a lot of love to turn things around. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am, and I wanna be rich. I wanna be happy. Yeah. And live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich more than a fantasy. Ride the winds and climb, cause it's all a state of mind. Oh, oh, oh, I hear people talking about going to heaven. Grab a little bit of heaven right here on earth. Troubled times lead to healing times. I was sad, now I'm feeling fine. It's the taking and the giving that makes this life worth living. Makes this life worth living. I wanna be rich. I wanna be happy. And live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fancy. Ride the winds and fly. Cause it's all that shines bright enough to light the load up. I wanna be rich, more than a fantasy. Ride the winds and climb, ride the winds and fly. Cause it's all a state of mind. Hoorde je die eh, trompetjes tussendoor? Daar is hij zelf. Ik heb hem ooit eens gezien en ik dacht... Ik zie geen trompetten. Wie is er nou blind? Ik zie geen trompetten. En dat is hij zelf. Dat doet hij buitengewoon. Het is net alsof het een echte trompet is. Raal Midon, State of Mind, bekend geworden dankzij toch treintje Oosterhuis... omdat hij met haar een liedje had uitgebracht. En toen stond hij op North Jazz. En daar zou hij optreden met India Ree. En hij zou dat liedje, hetzelfde liedje doen, maar dan met India Ree... wat hij met treintje Oosterhuis heeft gedaan. Dus hij staat op het podium en zij begint te zingen, India Ree... en hij zegt van, dames en heren, treintje Oosterhuis... waarop je het publiek hoort, oh! Terwijl het volledig ingestudeerd was. Maar wel leuk bedacht.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 g o e s o What you don't have now will come back again You got hard And you go your own way Ergens heb ik de neiging om te zingen Lola. Ik weet niet waar het aan ligt. Life Goes On is van het bandje No One The Wheel. Hallo dan. Hallo. Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is? Uh, ja, 13 minuten van 6. Oh, graag gedaan. Dag. You were a phonograph, I was a kid. I sat with an ear close, just listening. Was there when the rain tapped away down your face? You were a miracle. car. I swear I was in the backseat, just minding my own. is all that I had. Hope was a letter I never could sign. Well, love was a country we couldn't defend. Through the carnival, we watched them go round and walking the sidewalks covered in rain. Love to just get in some of your stories, me and all. wordt zoveel mooie muziek uitgebracht. Eén nadeel, je hoort het niet allemaal. Als we nou de dag en de nacht eens een keer voor één keer zouden omdraaien... dan zou je al die prachtige muziek van s'nachts overdag horen. Is dat een ideetje? Gregory Allen Isakov, zo heet hij. Het is Empty Northern Hemisphere, zo heet zijn jongst verschenen cd. Een poosje geleden wist hij de wereld nog te verblijden... door een bezoekje te brengen aan ons land. En heeft hij enkel optredens gedaan. Ach, Gussie, Gussie, Gus. Moederdag is nog een eindje weg. Maar deze stoere benken, die intruders, kwamen al met het liedje I Love My Mama. Bijna net zo mooi is het tatoeage op je arm met een hartje en dan I Love Mama. En Burials, we gingen terug naar het verleden, het grijze verleden. En dat is mij niet vreemd. Zeven minuten voor half zes. Goedemorgen, het is de Vara op Radio 1. Laat u zelf door het volgende liedje niet op het verkeerde been zetten. U raakt ontspoord. Corduroy heet de band. Something in my eye. Auw. is you. Things that I see, things that I do. Something in my eye is you. Something in My Ear. Het is Roy. En het was een beetje misleidend wat er allemaal gebeurde. Ian Hunter en de Ram Band. Nieuwe cd, When I'm President. Liedje nummer 7 op de cd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just the way you look tonight. and gebrek aan Bruce Springsteen even Ian Hunter gedraaid. Een bijzonder goedemorgen. Zeg welkom, Hoef. Out of the life in the city of gold, he left in that night. die zei in 1975... Ta-ta-da-da, Alaaf, ik ben weg. In 1977 ging Peter Gabriel solo, Solpy Hill. En dat was een vervanger. Dat was Phil Collins. Dat verhaal dat kennen we allemaal. Hij heeft er even een slippertje gemaakt. Hij heeft een andere zanger geweest, maar voor de rest is hij altijd de zanger geweest van Genesis. En dat ze van die Peter Gabriel waren, ja, dat kwam ze eigenlijk ook wel goed uit, want die ging zich steeds merkwaardiger gedragen. Zag er ook wat vreemd uitgedost uit. Maar ja, hij was ook wel weer typerend voor de band. En dat lag een beetje anders bij die Phil Collins. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En dit was A Track of the Tail. Laat George Harrison los op materiaal van de Beatles. En het wordt compleet anders. Love. zal op een zondagmiddag geweest zijn dat George Martin, de voormalige technicus, het brein achter de Beatles, zich verveelde. En met zijn zoon de studio Dook En al het werk van de Beatles nog eens even heeft opgezet. En dat probeerde te veranderen. Probeerde daar een 2.1 versie van te maken. Dat is hem heel aardig gelukt. Loves heette het album. En allerlei liedjes van de Beatles door elkaar heen gemixt. En dit was hoofdzakelijk Lady Madonna. Dat ze ooit hebben gemaakt als eerbetoon aan Fatty Domino. En Fatty Domino vond het zo prachtig dat hij het zelf ook nog eens ooit heeft gespeeld. zou te veel gedronken hebben? Hij heeft ik. dat, oeh, dat is ook lekker. Therapeutisch verantwoord. Oh. Oh. Dat bedoel ik. Het was Bruno. En wie zegt dat Mars niet voor iedereen bereikbaar is, heeft het mis. Want Bruno Mars is wel degelijk toegankelijk voor in ieder geval Nederland. Met als Radio 1 bij de VARA. Bruno Mars en zijn nieuwe single die heet Locked Out of Heaven. Alison Moyet zat, Alison Moyet, de geleerden zijn het er nog steeds niet over eens... zat ooit eens bij Yazoo met Vince Clark. Maar ze raakte op hem uitgekeken. En ze wilde niet meer naar hem luisteren. Het zat niet goed meer. Ze wilde wat anders. Ze wilde bij eigen benen staan. En toen hoorden ze een klassiek werkje van Cole Porter. That Old Devil Got Love Again. Dat was het begin van een succesvolle solocarrière. carrière Hier is All Cried Out. vuurwerk is wat vroeg dit jaar. Het is varens vuurwerk. met dat is een mooie. Het is wel een klapper. Het was een knallen. We praten over de jaren 80, dat is weer lang geleden. Maar goed om eerst te beluisteren. Over smaak valt niet het wisten. Maar ik denk dat dit goed te pruim is. Alles een mooie met All Cried Out. En langzaam maar zeker wordt het een beetje helderder hier. Ach, dat is de verlichting. Even dat licht worden Er wordt een mooi ontbijtje geserveerd. Twee eitjes, gebakken spek eronder, een beetje kaas erbij. Een lekker broodje. Ach, is dat champagne? Oh, dit is bijna champagne-ontbijt. Daar past ook wel een toepasselijk muziekje bij. Om even lekker bewakker te worden. En om even de benen te strekken. Om even de armen uit te rekken. Om even... Om eens even lekker te geven. Klaar voor de nieuwe dag. Daarmee kan de dag beginnen. Het is een prachtig krap muziekje. Om even eruit bij te krabben, wees een beetje voorzichtig als je de eerste voeten buiten zet, want je kunt ogenblikkelijk op je plaat gaan. Dit was de plaat van El Tatu del Tigre. Het is een cocktail, het is een mix tussen de Buena Vista Social Club en laten we zeggen de New Cool Collective. En dat is een hele aangename cocktail waar ik absoluut geen kater aan overhoud. Overigens, dat gezelschap El Tartu Del Tigre uit België... dat bestaat inmiddels al niet meer, overgegaan in een andere band. Dino Washington. I've got a man who's always late. Anytime we have a date, but I love him. Yes, I up to his gate. See if I can get this thing straight, cause I want him. And I'm gonna have him. Say, is you is or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt 对。 Of je nog in de kroeg zit. Dat het een beetje laat is geworden. En niet in de gaten dat het al zo vroeg is. Zeven minuten voor zes. Bij de Varen op Radio 1 in Washington. Is you is our, is you ain't my baby. Is you is our, is you ain't my baby. Ja, dat is hem. Langzaam maar zeker is het weer bijna 6 uur. Tijd voor de actualiteiten van vandaag. We gaan het eens even onder de loep nemen wat is er allemaal gebeurd. En wat staat er vandaag allemaal te gebeuren? Zometeen op deze zender Radio 1. Dus de radio zeker niet uitzetten. they turned up at your I know when enough's up and you're leaving. You've had enough time to decide on your freedom, but I can still find some hope to believe in love. Our love is dead. Are still alive. I need freedom, but I can still find some hope to believe. Het is van de Pet Show Boys. Ik kijk naar de klok. Het is drie minuten voor zes. Dit was de Vara Nacht op Radio 1. De Vara gaat zo meteen lekker verder met Sander de Heer. Is al wakker, heeft al getwitterd. Of Giel Belen, ook te vinden op Radio 3. En voor deze zender zit je zo meteen goed bij Lara Renze en Marcel Oosten... voor de actualiteit van vandaag. En natuurlijk hebben ze het over het weer. Dave Brubeck, 91 jaar geworden, jazzpianist, overleden. En dus de hele dag door een prachtig eerbetoon... want ik zal niet de eerste zijn tot volgende week. Dag.